De komende dag wordt er in Parijs een topconferentie gehouden... en in de uren daarna zal de interventie waarschijnlijk beginnen... zei de Franse diplomaat tegen de BBC. Eerder zinspeelde Parijs erop dat de actie al voor de top zou kunnen beginnen... De topconferentie wordt de komende dag bijgewoond door westerse regeringsleiders en vertegenwoordigers van enkele Arabische landen. Ook premier Rutte is erbij in Parijs. Er wordt onder meer gesproken over de handhaving van een vliegverbod boven Libië. Premier Rutte vindt dat de beloofde informatie aan de Tweede Kamer over het helikopterincident in Libië niet te lang op zich laat wachten. De Tweede Kamer wil weten wat er precies is gebeurd bij de mislukte evacuatie in Libië, waarbij drie Nederlandse militairen werden vastgezet. Het kabinet heeft daarover een brief toegezegd en veel Kamerleden vragen zich af waarom die er nog niet is. In Met het oog op morgen zei Rutte dat er echt niets aan de hand is met de brief. Hij moet alle feiten goed weergeven en alle betrokkenen moeten kunnen worden gehoord. En dat kost gewoon tijd, voegde Rutte eraan toe. Waarschijnlijk komt de brief begin volgende week. De Italiaanse politie heeft een man aangehouden die kaartjes verkocht voor de zaligverklaring van de vorige paus. De Amerikaan deed dat online en vroeg per kaartje 170 euro. Maar de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II in mei is gratis. Er is geen kaartje voor nodig. Hoeveel nepkaartjes de Amerikaan al had verkocht is niet bekend. Hij is een bekende van de Italiaanse politie. De man deed zich eerder voor als stadsgids in Rome, maar had daar geen vergunning voor.